Met, met nu de nacht. nation, rocking the nation. Woo! I do. And with a voice like Nederland zeggen we gemak dient de mens. De belastingaangifte bijvoorbeeld, die doe je gewoon thuis op internet. Zal ik deze keer de aangifte doen? Wat, jij? De Belastingdienst kan uw aangifte al gedeeltelijk voor u invullen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Nu al klaar? Ik heb er feeling voor, denk ik.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 Dat zei Balkenende in het NOS-lijsttrekkersdebat van gisteravond. Halsema zei dat Rutte een loopje met de waarheid neemt als het gaat om de VVD-ingrepen in ontwikkelingshulp en de zorg. Rutte weersprak de beschuldigingen en zei dat de VVD de rekening van de crisis nooit zal neerleggen bij mensen die zwak staan. Hij verweet op zijn beurt PvdA-lijsttrekker Cohen dat hij de boel vooral bij elkaar wil houden, terwijl de boel juist in beweging moet komen. Waarop Cohen antwoordde dat Rutte als een bulldozer over de verzorgingsstaat heen gaat. Een Amerikaan en vijf Iraniërs worden verdacht van spionage voor Iran. Volgens de Amerikaanse justitie hebben ze Iran geholpen aan informatie en hardware. Daardoor kon het land in 2005 een satelliet met geavanceerde camera's in een baan om de aarde brengen. De verdenking komt op een gevoelig moment. Later vandaag stemt de VN-veiligheidsraad over nieuwe strengere sancties tegen Iran. De Iraanse president Ahmadinejad heeft al gewaarschuwd dat, mochten die sancties worden aangenomen, onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma van de baan zijn. De proef met rekeningrijden rond Amsterdam is voorlopig van de baan. Volgens VVD-wethouder Wiebes is er in de stad niet genoeg draagvlak voor komt vooral omdat niet duidelijk is of de kilometerheffing ook landelijk wordt ingevoerd. De proef was bedoeld om te bekijken in hoeverre mensen hun auto in de spits willen laten staan als ze per kilometer moeten betalen. Dan het weer, vrijwel overal droog, licht nevelig en minima rond 14 graden. Overdag veel bewolking en opnieuw enkele buien, het wordt dan een graad of 20. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft het al